De Afghaanse kiescommissie heeft bepaald dat er een tweede ronde nodig is voor de presidentsverkiezingen. Nog voor de winter op 7 november gaan de Afghanen opnieuw naar de stembus. President Karzai steunt de nieuwe stemronde. Karzai had in eerste instantie 55% van de stemmen gekregen, maar een klachtencommissie stelde vast dat er op grote schaal is gefraudeerd. Daardoor heeft Karzai net geen meerderheid van de stemmen meer achter zich en is een tweede ronde nodig. Karzai neemt het op 7 november op tegen zijn belangrijkste uitdager Abdullah. Minister Verhagen dringt aan op scherp internationaal toezicht. Volgens hem is de klachtencommissie ook voor de tweede ronde nodig. Klanten van de failliete DSB-bank die in acute geldnood zijn... kunnen aankloppen bij de gemeente. In uiterste gevallen kunnen gemeenten via de bijstandswet noodhulp bieden. Zo heeft staatssecretaris Kleinsma bekendgemaakt. Ze wijst er wel op dat gedupeerde DSB-klanten in principe zelf verantwoordelijk zijn voor een oplossing. Ze kunnen bijvoorbeeld een rekening openen bij een andere bank of geld lenen bij familie of vrienden. Als dat niet lukt, beoordeelt de gemeente of er sprake is van een acute noodsituatie en of hulp via de bijstand nodig is. De lessen op het Canisius College in Nijmegen worden waarschijnlijk overmorgen hervat. Dat heeft de rector bekendgemaakt. Bijna 60 leerlingen en docenten waren gisteren betrokken bij een busongeluk in Spanje. Voor de persconferentie was er een besloten bijeenkomst voor ouders, medewerkers en leerlingen. Bijna duizend mensen waren daarbij. Bij het busongeluk gisteren kwam een meisje van 15 om het leven. Wanneer haar lichaam naar Nederland wordt gevlogen is nog niet bekend. Nederland staat dit jaar zevende op een toonaangevende ranglijst die de persvrijheid meet. De inzicht is samengesteld door verslaggevers zonder grenzen. Vorig jaar stond Nederland nog achttiende. Journalisten in Denemarken genieten de meeste vrijheid, terwijl in landen als Iran, Turkmenistan, Noord-Korea en Eritrea feitelijk geen vrije pers bestaat. De Verenigde Staten stegen op de lijst van plaats 40 naar 20.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 Smile from the heart of a family. fast Dip it falls through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Uh, uh, you gotta walk in the town to find a job. What's enough?